Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse en de Franse president Sarkozy pleiten voor een nieuw Europees verdrag dat de nieuwe eurocrisis voor altijd moet voorkomen. Daarin moeten harde en duidelijke maatregelen staan voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Zo hebben ze in Parijs laten weten. Merkel en Sarkozy zijn daarbij één om de Europese top later deze week voor te bereiden. Op die top moeten spijkers met koppen worden geslagen om de eurocrisis op te lossen. De voormalige president van Ivoorkust, Bakbo, is vandaag voor het eerst voorgeleid voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij staat terecht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord en verkrachting, gepleegd toen hij na de verkiezingen van vorig jaar weigerde zijn nederlaag te erkennen. Bakbo toonde zich tijdens de voorgeleiding beleefd en was bereid antwoord te geven op vragen van de rechter. De inkomensongelijkheid is de afgelopen 30 jaar nog nooit zo groot geweest in de lidstaten van de OESO, e de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Gemiddeld verdient de rijke bovenlaag nu 9 keer zoveel als de armste klasse. Dat was ruim 25 jaar geleden nog maar 7 keer zoveel. België en Frankrijk zijn de enige landen die zich van deze trend onderscheiden. Daar gingen de armste huishoudens er relatief meer op vooruit dan de rijkste mensen. In New Jersey is de Amerikaanse bluesgitarist Hubert Sumlin overleden, die als muzikant een voorbeeld was voor sterren als Jimi Hendrix, Eric Clapton en Keith Richards. Het muziekblad Rolling Stone rekende Sumlin tot de 50 belangrijkste gitaristen aller tijden. Hubert Sumlin speelde zo'n 20 jaar in de band van Howling Wolf. Hij was 80 jaar. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noorden en westen buien met hagel, natte sneeuw en kans op onweer. In het binnenland minder buien, temperaturen iets boven het vriespunt. Morgenochtend nog veel buien, maar in de middag opklaringen. De komende dagen blijft het aanhoudend erfstachtig met veel buien en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat nu alles bij elkaar meer dan 50 kilometer file in Nederland. Op de, de langste in de Randstad staat op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof en Hoogmade 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A10 bij Amsterdam, Ring richting Zaanstad voor Knoop het Koenplein. Dan de A13, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. De allerlangste op de A15, Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, 8 kilometer. Ook op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht West, 3. En als laatste de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum, 4 kilometer file.